Dat weigert patiënten met zeldzame aandoeningen aan het immuunsysteem te behandelen... als ze niet in de directe omgeving wonen. In het tv-programma Buitenhof zei Klink dat hij de leiding van het AZM zal uitnodigen voor een gesprek. Volgens het ziekenhuis is de maatregel noodzakelijk om de zeer specialistische zorg kostendekkend te kunnen blijven aanbieden. Klink wijst erop dat de academische ziekenhuizen juist extra geld krijgen om complexe behandelingen uit te voeren. Op de Amsterdamse ringweg A10 is een ongeluk gebeurd waarbij tien auto's betrokken waren. Twee mensen zijn gewond geraakt van wie er één in een auto beklemd zit. Over de toedracht van het ongeluk kan de politie nog niet zeggen. Het ongeluk gebeurde ter hoogte van de afslag Davidrecht. De Bob Angelo-penning van het COC is dit jaar toegekend aan tv-presentator Arie Boomsma en de remonstrantse broederschap. De Bob Angelo-penning is bedoeld voor mensen die hebben bijgedragen aan de acceptatie van homoseksualiteit. Arie Boomsma krijgt de penning omdat hij volgens het COC als beleidend christen op lichte en liefdevolle wijze homoseksualiteit bespreekbaar maakt. De remonstrantse broederschap, die 400 jaar bestaat, was het eerste christelijke kerkgenootschap dat homorelaties accepteerde. In de eredivisie gaat PSV na vandaag alleen aan de leiding. FC Twente liet twee punten liggen door een 0-0 gelijkspel bij FC Groningen. Ajax blijft derde na de 1-0 zege op AZ. Trainer Dick Advocaat van AZ werd tegen het einde van de wedstrijd naar de tribune gestuurd... omdat hij de scheidsrechter een oetlul had genoemd. Feyenoord staat op de vierde plaats. De ploeg van trainer Mario Been kwam in Venlo niet verder dan 1-1 tegen VVV. En Sparta-Ado Den Haag eindigde in 0-0. Het weer bewolkt en overwegend droog. Maxima iets onder nul in het noordoosten en een paar graden boven nul in het zuiden.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 Colombia. I was drinking getting stoned and doopy doopy just a little dizzy in the head and after a while I looked on the wall again and by that time the bartender. I said, hey, Mr. Bartender, what do you want this time? One bourbon, one scotch, and one beer. Goedenavond luisteraars, hartelijk welkom bij weer een uurtje blues. De eerste keer in 2010 dat wij live vanuit de studio het bluesuurtje op de maandagavond voor u verzorgen. En ehm, eh, we begonnen met B.B. Eh, King en Johnny Hooker. One bourbon, one scotch, one beer. En dat heeft eh, voor ons te maken met de beste wensen voor 2010. Dat u maar veel mag klinken en veel naar de blues mag luisteren. We gaan vanavond een x-aantal nummers draaien van wat bekende, ehm, ja eigenlijk popgroepen die hele goede bluesmuziek hebben gemaakt. Maar ook bijvoorbeeld de Nine Simone komt voorbij naar Robert Nighthawk. En dat soort figuren. We gaan verder met Kenneth Heat en Sherby, gevolgd door QB and the Blizzards eh, met een nummer van het LP van het afscheidsconcert van Faragram uit 1974, Distant Smile. Wat moet ik doen? Constant Smile, QB in the Blizzards eh, van het afscheidsconcert in 1974. Dat op een album is verschenen en uitgegeven is door Varagram. Toen de tijd een onderdeel van de Vara. Eh, ik heb dat eh, gelukkig mogen zien, dat, dat programma. Dat deed mij heel erg veel deugd. het was ontzettend goed en we hebben ook die LP derhalve besteld. We gaan door met Eric Clapton en Jimmy Page. Beide heren hoeven natuurlijk geen introductie. Alhoewel, misschien nog even zeggen, Jimmy Page, leadgitarist van Led Zeppelin. Ze hebben samen een album gemaakt en dit is een van die nummers daarvan. En het heet, en dan moet ik heel eventjes spieken, uh, ehm, Frightloader. Dat gaan we nu even beluisteren. lekkere muziek van Fleetwood Mac. De band rond Peter Green en Mick Fleetwood, de drummer. Die je dit eh, prachtige nummer Madison Blues eh, in 19, ik meen 69, op het vinyl hebben gezet. We gaan door met nog een groep uit die tijd. The Grateful Dead, Cumberland Blues. Ja, we gaan nog eventjes door met het volgende nummer. En dat is van de Guess Who Empties Blues. American Woman Apology. onmiskenbaar het mooie geluid van J.J. Cale, de Amerikaanse troubadour met I Got The Same Old Blues. Get It Right is een nummer van eh, King Biscuit Boy, een Amerikaanse echte blueszanger. En dat gaat u nu naar luisteren. Come to order. We on the rocket like muddy waters. Get it right. Get it right. Get it right. Got to get it right tonight. everybody, don't you understand? I want to rock it like Bobby Blue playing. Get it right. Een nummer van John Sebastian, oprichter samen met uh, Zeil Janowski van het wereldberoemde eh, groep Love and Spoonful. Een van de eerste groepen die in Amerika behoorlijk aan de weg timmerde. En ook eh, een paar keer op Woodstock heeft opgetreden. Zowel Sebastian alleen, solo dus, als met zijn groep. De dame uit Afrika die we nu gaan draaien. Blues for Mama is van Nina Simone. Bekend natuurlijk van allerlei andere nummers. En ik denk dat u dit nog nooit gehoord hebt en daarom heb ik het voor u meegenomen. all around the neighborhood. They say you mean and evil and don't know what to do. That's the reason that he's gone and left you black and blue. Hey, guy. Tell me what you gonna do now. weather this old storm. He's got another woman now uh, hanging on his arm. Yeah, yeah, yeah. That old fool's telling everybody he's sick and tired of you. gonna do? They say you love to fuss and fight and bring a good man down and don't know how to treat him when he takes you on the town. They say you ain't behind it and just don't understand and think that you're a woman but acting like a man hill. Her thanks to wings she spreads her wings. I've got it sweet like angel. I'd thanks to wings she spreads her wings. When she spreads her wings over me, biggest joy in everything. If my black angel should quit me, I believe that I would die. If my black angel should quit me, I believe that I would die. like angels. Please tell like angel for a nickel, and she give me a ten dollar bill. That's my black angel for a nickel, and she give me a ten dollar bill. Told I want a small drink of liquor. me Robert Nighthawk, Amerikaan, geboren 1909, overleden 1967, met Sweet Black Angel. Ja, echt oorspronkelijke blues bij CFM Blues op de maandagavond. We gaan door met Spencer Davis Groep. Heeft geen andere... Eh, eh, ja, introductie nodig. Heel veel bekende nummers gemaakt in de begin, eh, eind jaren 60, eh, begin jaren 70. Maar ook blues gemaakt. En zo kunt u luisteren nu naar Stevie's Blues van de Spencer Davis Group. since my baby went away from me. Well, so sad and lonely since my baby went away from me. Well, black night is born. Thank you. vervalste blues van niemand minder dan Elvin Lee. Oftewel de leadgitarist van Ten Years After van hun album I'm Going Home. De groep ook die op eh, Woodstock heeft opgetreden. We gaan er weer uit. We gaan nog een nummer voor u draaien van de Yardbirds. Maar eerst wil ik even bedanken voor uw aandacht. En graag eh, even attenderen op de uitzending van volgende week. Want dan is het weer Golden CFM. Uh, eh, Daan Lefferts en ondergetekende Joop van zullen dan weer gauw houden. Tot en met 75 voor u draaien. We gaan er nu uit met Boom Boom van de Yardbirds. Graag het over twee weken voor de blues. Of volgende week voor de Gouden Ouwe. shoot you right down and knock you off of your feet and take you home with me. I'll put you in my house. Boom, boom, boom, boom. Boom, boom, boom, boom. Yeah, yeah, yeah, yeah. I love to see you strut when you're walking to me talking to me. That knocks me out. Now let's go. like it like that. With your baby talk, and the way that you walk, you know it knocks me right down, knocks me off of my feet. Boom, boom, boom, boom. Yeah, yeah, yeah, yeah. Oh, oh, oh, oh. yeah, yeah, yeah. Now, now, now, now.